In Nederland is al eerder met behulp van computers gestemd... maar dat werd in 2007 afgeschaft omdat de machines niet veilig genoeg zouden zijn. Een commissie onder leiding van de Utrechtse commissaris van de Koningin van de Koning van Beek adviseert bij gemeentelijke herindelingen verkiezingen te gaan experimenteren met de nieuwe stemmethode. Burgemeester Hoes van Maastricht moet de gemeenteraad vanavond opnieuw uitleg geven over zijn liefdesleven. De fractievoorzitters eisen opheldering over nieuwe onthullingen. Hoes is getrouwd met presentator Albert Verlinde en werd begin deze maand zoenend gezien met een minnaar. De gemeenteraad nam in eerste instantie genoegen met de uitleg dat het om een individueel geval ging, maar later doken meer verhalen op. Zo blijkt Hoes gebruik te maken van Grindr, een app die het makkelijker maakt voor homo's om met elkaar in contact te komen. President Obama stuurt een homorechtenactiviste naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Oud-toptennister Billie Jean King is toegevoegd aan de Amerikaanse delegatie voor de openingsceremonie op 7 februari. Billie Jean King heeft er nooit in geheim van gemaakt dat ze lesbisch is. De keus van Obama om de homorechtenactiviste een prominente plek in Sochi te geven wordt gezien als kritiek op het Russische homobeleid. De beroemde Britse treinovervaller Ronnie Bix is overleden. Het heeft zijn woordvoerder gemeld. Bix was een van de verantwoordelijken voor de grote treinroof in 1963. De bende waar hij deel van uitmaakte roofde een recordbedrag van 2,6 miljoen pond... uit de posttrein tussen Londen en Glasgow. Briggs werd vastgezet, maar ontsnapte in 1965 en is daarna nooit meer aangehouden. Dan het weer op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden en westen misschien nog een klein beetje regen. Maar later wordt het overal droog, soms ook wat zon. Vanmiddag wordt het 8 graden en vanavond gaat het flink waaien.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 Niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter, zo. Elias Himmers, Rum drinken. Denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de schat begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. is mijn zogenaamde goud, liever kwijt dan rijk.